Gert Kluk met het NOS Journaal. In Pakistan zijn zeker tien doden gevallen bij een aanslag op een vaccinatieteam. De slachtoffers zijn bijna allemaal agenten die de artsen begeleiden. Het vaccinatieteam dat in het gebied kinderen in en tegen polio bleef ongedeerd. In Pakistan worden vaker aanslagen gepleegd op vaccinatieteams, vrijwel altijd door de Taliban. De moslimextremisten hebben religieuze bezwaren tegen inentingen. De afgelopen anderhalf jaar zijn zeker 40 medewerkers van vaccinatieteams omgekomen door geweld. Pakistan is een van de drie landen waar de verlammingsziekte polio nog op grote schaal voorkomt. Een 14-jarig Frans meisje was bereid om in Syrië te sterven voor de jihad. Ze boekte een vliegticket naar Turkije om van daaruit de grens over te steken. Maar de Franse politie hield haar tegen toen ze op het vliegtuig stapte. Haar vader had de politie gewaarschuwd toen ze niet thuis was gekomen van school. Ze had hem een sms'je gestuurd en daarin verteld dat ze zich ging aansluiten bij de strijd tegen het regime in Syrië. De tiener was de afgelopen tijd sterk geradicaliseerd, al dus de vader. Minister Schippers heeft vanochtend in Moskou samen met oud-voetbalinternationals Aaron Winter en Mark van Hintem het zaalvoetbaltoernooi op de Open Games voor homosporters geopend. Direct nadat ze waren vertrokken werd de zaal alweer ontruimd door de politie. Volgens een woordvoerder van Schippers verlopen de Spelen bizar en ondervindt de organisatie van de Open Games veel vijandigheid en tegenwerking. Minister Schippers zei onder de indruk te zijn van de moed van de organisatie. De Open Games zijn georganiseerd door de Russische Sportfederatie voor Homo's. Het toernooi begon woensdag, morgen is de laatste dag. Het weer in het westen en noorden bewolkt en soms druilerig, elders af en toe zon. In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Er kan ook een bui vallen. Er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.